Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. In een auto in Dordrecht zijn lichaamsdelen gevonden. Die zaten in meerdere koffers. In de zaak zit een man van 25 uit Zwijndrecht vast. Die werd vorige week al opgepakt. Hij zei toen dat hij iemand had vermoord, maar een lichaam werd niet gevonden. Alleen wat bloedsporen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de lichaamsdelen die nu zijn gevonden... waarschijnlijk van een man van 29 uit Zwijndrecht. Die was als vermist opgegeven. In Amsterdam zijn twee mensen zwaar gewond geraakt toen ze van drie hoog uit hun huis sprongen dat in brand stond. Deze buurtbewoner hielp meteen. Ik zag iemand in het raam zitten op het moment van die dikke rookwolken. Ik dacht, nou die gaat springen. Dus ik begon echt te schreeuwen, niet springen, niet springen. Want ja, er was niks. De mannen gooiden van drie hoog lakens naar beneden waar ze enigszins in opgevangen konden worden. twee zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Even paniek in een afvalverwerkingsbedrijf in Den Haag. Tussen het afval werd iets gevonden dat verdacht veel leek op een granaat. En na onderzoek bleek het er ook echt een te zijn. Het bedrijf was even dicht. Inmiddels is de granaat veilig weggebracht. En een man die zijn broek open zou hebben gemaakt voor het oog van kinderen in Apeldoorn is opgepakt. Het dochtertje van negen van deze vrouw werd bijvoorbeeld lastiggevallen. Mijn dochter was hier aan het spelen en eh, ze werd aangesproken door een man die hier op zijn fiets was. En hij vroeg om een plek om zich af te trekken. En hij heeft gevraagd, wil jij ook mijn piemel aanraken? En ondertussen, terwijl hij vragen bleef stellen aan haar of haar aan de praat hield, zeg maar, bleef hij zichzelf aftrekken. En zo kwamen er meer meldingen binnen bij de politie. Ouders deelden foto's van de man om ervoor te zorgen dat andere kinderen het niet hoefden mee te maken. Daar was de politie niet blij mee. Ze hebben de man van 45 vanochtend opgepakt. Heb ik het weer nog. Grijs, af en toe zon en lokaal een buitje.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 We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment. see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment.